voor spoedige start. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Nigeriaan met ebola die werd verpleegd in het UMC Utrecht is weg uit Nederland. Hij is genezen en kan anderen niet meer besmetten. Zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het ANP gezegd. De Nigeriaan is teruggevlogen naar Liberia. Daar is hij als VN-militair gelegerd. De man werd begin deze maand naar Nederland gevlogen en behandeld in het UMC Utrecht. Het was de eerste keer dat een buitenlandse ebola-patiënt in Nederland werd verpleegd. In het noordoosten van Nigeria hebben aanslagen de afgelopen dag aan zeker 27 mensen het leven gekost. Er vielen ruim 60 gewonden. Eerst was er een dubbele aanslag op een busstation met twee explosies kort na elkaar. Een paar uur later vielen 150 kilometer verderop nog meer slachtoffers bij een aanval op een markt. Aangenomen wordt dat de islamitische terreurgroep Boko Haram achter de aanslagen zit. Ben Oude Nijhuis, de man die de problemen in de zorg aankaartte... is postuum door kijkers van het tv-programma Pauw verkozen tot held van het jaar. Oude Nijhuis zocht in november de publiciteit met een artikel in het Algemeen Dagblad. Samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn vroeg hij aandacht voor misstanden in het verpleeghuis waar zijn vrouw woont. De dag erop ging Oude Nijhuis daarover in het tv-programma Pauw in debat met de staatssecretaris. Oude Nijhuis overleed zo'n twee weken na de uitzending. Na vijf dagen Serious Request staat de teller op ruim 4,5 miljoen euro. De elfde editie van de 3FM-actie staat in het teken van meisjes en vrouwen... die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. DJ's Koen Zwijnenberg, Domien Verschuren en Gerard Ekdom... draaien een week lang verzoeknummers tegen betaling. Ook kunnen mensen benefietacties opzetten en worden spullen geveld. De DJ's zitten nog tot kerstavond in het glazen huis. Het weer, het is onstuimig en herfstachtig. Vannacht is het 10 graden. Ook komende dag is het bewolkt met lokaal regen of motregen en een krachtige zuidwestenwind.